Let's catch by surprise. Hey. Let's catch by surprise. Let's catch by surprise. Hey. Let's catch by surprise. Let's by surprise. would stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming.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 Dat gebeurde gisteren in de provincie Baghlan, een buurprovincie van Kunduz. De militairen kwamen na een gezamenlijke patrouille juist terug bij hun kamp... toen de Afghaan plotseling om zich heen begon te schieten. Negen Duitsers werden geraakt, van wie er drie in de loop van de dag overleden. Twee anderen zijn nog in levensgevaar. De Afghaan werd tijdens zijn actie doodgeschoten. Het was de zwaarste aanslag op de Duitse troepen in Afghanistan in bijna een jaar. Later op de dag was er ook een aanslag in de provincie Kunduz. Daarbij raakten vier Duitsers licht gewond. In Amsterdam is gisteravond een parkeergarage van de gemeente uitgebrand. In de garage vlakbij de Gooise stonden veeg- en vuilniswagens, hoeveel is nog onduidelijk. Niemand raakte gewond en er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen, maar het gebouw en de veeg- en vuilniswagens moeten als verloren worden beschouwd. Een Amerikaanse seriemoordenaar heeft zijn 49ste moord bekend. De man, die bekend staat als de Green River Killer, zit al een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op 48 vrouwen, voornamelijk prostituees. Hij bekende die moorden in 2003 en ontliep daardoor de doodstraf. Hij zei dat hij nog zeker 20 andere vrouwen heeft vermoord, maar daarvoor kon hij niet worden veroordeeld omdat er geen lichamen waren gevonden. Eind vorig jaar werden in een ravijn bij Seattle de resten gevonden van een prostituee die sinds 1982 werd vermist. Op zijn 62e verjaardag kon de Green River Killer ook die moord officieel bekennen. Schaatster Martina Sablikova heeft gisteren in Salt Lake City haar eigen wereldrecord op de 5 kilometer aangescherpt. De Tsjechische was met een tijd van 6.42.66 honderdste bijna drie seconden sneller dan in maart 2007.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 I'm gonna miss everybody out of roll and like I have looked in a while. Like, and play to dust and too deep for beach Little I got to tell me your please. me by my when you can God bless you, working on a plan to heaven.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 Hell, oh, hell. And we're praying, we're praying, we're praying, we're praying. Every day. Now follow me, Rose.